Annette Schut met het NOS Journaal. Het Japanse merk Icom zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is... dat de portofoons die in Libanon explodeerden uit hun fabriek kwamen. Dat zegt het bedrijf te kunnen concluderen op basis van verschillende stukjes informatie. Op foto's van de ontplofte portofoons waren etiketten te zien... met de teksten Icom en Made in Japan. Maar het is bekend dat de spullen vaak worden nagemaakt in China. Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Akil bevestigd. De man werd gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Israël claimde gisteren bij de aanval zeker elf Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. Akil hoorde bij het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah. Het COA hoopt dat de spreidingswet er toch komt. Volgens de voorzitter zijn de migratieproblemen in Nederland met de wet goed te bestrijden. De spreidingswet is begin dit jaar ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu al vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al tijden overvol... waardoor mensen soms avonds laat op stel en sprong naar andere gemeenten moeten worden gebracht. Volgens het COA is de spreidingswet nodig om rust te creëren. Een vliegtuig van Scandinavian Airlines heeft een noodlanding gemaakt... toen bleek dat een muis aan boord was. Het toestel was opgestegen in de Noorse hoofdstad Oslo... en was onderweg naar Malaga in Spanje. Toen boven Denemarken de maaltijden werden rondgebracht... sprong een muis uit een doosje eten. Het vliegtuig moest zo snel mogelijk landen... en week uit naar het vliegveld van Kopenhagen... Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij is dat een standaardprocedure. Knaagdieren vormen een risico in vliegtuigen omdat ze aan kabels kunnen knagen. Het weer, de dag begint wat fris, maar de zon gaat vanmiddag flink schijnen. Het is met een graad of 23 warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen...